Onder de zes arrestanten is de piloot van de helikopter die zou werken bij het bedrijf waar de helikopter was gestolen. Zweedse media melden dat de Servische politie de Zweden een maand geleden al had getipt over de op handen zijnde overval, maar dat die tip niet serieus was genomen. De Europese Unie legt het geluidsvolume van mp3-spelers aan banden. Volgens Europees commissaris Cuneva is dat nodig omdat harde muziek steeds vaker tot blijvende gehoorbeschadiging leidt, vooral bij jongeren. mp3-spelers moeten daarom in de toekomst standaard zijn ingesteld op een bepaald maximumvolume. Gebruikers kunnen dat maximum zelf wel verhogen, maar als ze dat doen, dan moeten ze wel een waarschuwing krijgen. Naar verwachting gaat de Europese maatregel over twee jaar in. Frankrijk en Polen hebben de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton gevraagd om zich te bemoeien met de zaak Polanski. De Pools-Franse filmregisseur werd zaterdag in Zwitserland gearresteerd op verzoek van de Amerikaanse justitie. Hij zou 32 jaar geleden in de VS een 13-jarig meisje hebben verkracht. Zij heeft van Polanski een schadevergoeding gekregen en wil zelf dat de zaak wordt gesloten. Maar de Amerikaanse justitie wil hem toch vervolgen. Frankrijk en Polen willen dat Zwitserland Polanski op borgtocht vrijlaat. President Obama gaat zich persoonlijk inzetten om de Olympische Spelen van 2016 naar Chicago te halen. Hij is vrijdag in Kopenhagen in Denemarken, waar het Internationaal Olympisch Comité stemt over de toekenning van de Spelen. Obama is de eerste Amerikaanse president die zo direct lobbyt voor het binnenhalen van het sportevenement. De andere gegadigden voor de Spelen van 2016 zijn Rio de Janeiro, Madrid en Tokio. Ook de staatshoofden van Brazilië en Spanje gaan naar Kopenhagen.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 you